Ek met het NOS-journaal. Verschillende snelwegen zijn afgesloten door geschaarde of gekantelde vrachtwagens vanwege de gladheid, meldt de ANWB. Ook is er een strooiwagen gekanteld op de A59 bij Den Bosch. En op de A12 bij Duiven is een auto over de kop geslagen. In het hele land, behalve in Zeeland, gold vannacht code oranje vanwege IJssel. Rijkswaterstaat adviseerde mensen om niet de weg op te gaan. Tijdens de ochtendspits geldt code oranje alleen nog voor het noordoosten. Op een scheepswerf in Harlingen in Friesland is vannacht een zeer grote brand uitgebroken. Het vuur woedde in de laadruimte van een schip dat deels in een loods lag. Bij de brand kwam veel rook vrij. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De brandweer zegt dat het moeilijk was om bij het brandende schip te komen... omdat de wegen glad waren. Over de oorzaak van de brand in Harlingen is nog niets bekend. Het Verenigd Koninkrijk gaat nieuwe ballistische raketten maken voor Oekraïne. Die raketten moeten snel achter elkaar kunnen worden afgevuurd vanwege een vanaf een voertuig. Volgens de Britten kunnen, ze zo doelen worden, kunnen zo doelen worden geraakt voordat de Russen erop kunnen reageren. De raketten kunnen een kernkop van 200 kilo vervoeren en een afstand van meer dan 500 kilometer afleggen. De Britse minister van Defensie zegt vastbesloten te zijn om Oekraïne te blijven voorzien van wapens... na de Russische aanval van vorige week waarbij een hypersonische raket zou zijn gebruikt. De directeur van de Amerikaanse Centrale Bank, de Fed, zegt dat hij is gedagvaard door het ministerie van Justitie. Jerome Powell denkt dat de regering Trump hem verder onder druk wil zetten om de rente te verlagen. Trump heeft vaker hard uitgehaald naar de bankdirecteur. In een reactie zegt Trump niet op de hoogte te zijn van een justitieel onderzoek tegen de bankdirecteur. Het weer. Vanochtend lopen de temperaturen al snel op en dooit het. Het blijft vandaag bewolkt en droog, met in het zuidoosten dan nog wel kans op regen.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 I said, get, get, get on down. I said, get, get, get on down. Hey, everybody, take a look at me. I've got street credibility. I may not have a job, but I have a good time with the boys that I meet down on the line. Said, I don't need you, so you don't approve, but who asked you to? Hey, hey jerk, you were the dirt I choose and to kiss girls and pearls. Hot damn, everybody, let's play. So they promised you a good job.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 In Patagonië in Argentinië hebben bosbranden bijna 12.000 hectare natuur verwoest. De branden woeden al een week en zijn deels nog actief. Volgens de gouverneur gaat het om brandstichting. In Hardingen in Friesland heeft vannacht een zeer grote brand gewoed op een scheepswerf. De brand was in de laadruimte van een schip dat deels in een loods lag. Bij de brand kwam veel rook vrij. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het weer bewolkt en soms valt er wat regen bij 3 tot 8 graden.